Jelle Visser met het NOS-journaal. In heel Nederland, behalve in de provincie Zeeland... geldt tot zaterdagochtend 10 uur code geel vanwege gladheid. Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen vanwege sneeuwval... en bevriezing van natte weggedeelten. De sneeuwval leidde gisteravond tot een drukkere avondspits dan gebruikelijk. In het noorden en midden van het land bleven de sneeuwvlokken liggen... soms wel tot een paar centimeter dik. De Italiaanse kustwacht is massaal uitgerukt voor een reddingsoperatie voor de Zuid-Italiaanse kust. Volgens de kustwacht zijn drie schepen met aan boord zo'n 12 migranten in de problemen gekomen door het slechte weer en de ruwe zee. Volgens Italiaanse media kwam de kustwacht gisteren ook al in actie toen een schip met 500 migranten in de problemen kwam in de buurt van het eiland Lampedusa. Eind vorige maand kwamen zeker 73 mensen om het leven voor de kust van Calabrië toen hun boot kapseiste. Op de snelweg A59 bij Sprangkapelle zijn bij een verkeersongeluk vier mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto. Volgens de politie waren er bij het ongeluk drie auto's en een vrachtwagen betrokken. Eén auto is in brand gevlogen. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. De snelweg tussen Waalwijk en Dussen is tot morgenochtend afgesloten voor onderzoek. De Volkskrant heeft meer verhalen naar buiten gebracht van grensoverschrijdend gedrag bij de sportredactie van de NOS. De krant schrijft dat presentator Tom Egbers in 2005 avances maakte op een 20 jaar jongere stagiaire en de vrouw na een kortstondige affaire heeft gepest en heeft geïntimideerd. Egbers zegt in de krant anders tegen de zaak aan te kijken, maar heeft er wel spijt van. Een ander voorbeeld uit het artikel is oud-presentatrice Aisha Margadi... die zich gediscrimineerd voelde vanwege haar Marokkaanse achtergrond. Gisteravond werd al bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport op termijn zal terugtreden.